Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bouwvakken hoeven vanwege de kou vandaag niet te stijger op. De gevoelstemperatuur ligt onder de min 6. Dan is het volgens de CAO te koud om buiten te werken zonder beschermende maatregelen. De vakbond FNV Bouw zegt dat bouwbedrijven wel aan de slag kunnen als ze afdekzeilen gebruiken of hun werknemers thermokleding geven. Vorig jaar hield 1 op de 3 bedrijven zich niet aan die afspraken. Een derde van de bouwvakkers moest toen toch buiten werken zonder bescherming. Of dat dit jaar anders is, is bij de vakbond nog niet bekend. In Friesland worden vanmiddag bijna alle poldergemalen uitgezet. Volgens het waterschap zijn de weersomstandigheden ideaal voor de aangroei van ijs. De komende tien dagen wordt een stabiele vorstperiode verwacht. 95% van de gemalen staat om drie uur vanmiddag stil, waardoor het water in sloten, meren en kanalen tot rust komt. De ijsvereniging in het Groningse Noordlaren houdt vanavond de eerste marathon op natuurreis. De internetprovider Ziggo heeft een poederbrief gekregen. Niemand mag het hoofdkantoor in Utrecht nog in of uit. Er zat geen boodschap bij de poederbrief. Mogelijk is die verstuurd vanwege het blokkeren van de website The Pirate Bay. Ziggo en concurrent Access for All moeten van de rechter de toegang tot die site uiterlijk vandaag blokkeren. Dat is het gevolg van een rechtszaak die de stichting Brein had aangespannen tegen de twee providers komt een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoringen in Rotterdam. Daarbij wordt ook gekeken naar de investeringen in en het onderhoud van het netwerk. Heeft netbeheerder Stedin afgesproken met de wethouder. Dit naar aanleiding van de recente stroomstoringen in Rotterdam. Over twee maanden worden de eerste resultaten verwacht. De Formule 1-coureur Adrian Soetil is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar. De Duitser duwde vorig jaar na de grote prijs van China een kapot glas in de hals van Erik Lux, de eigenaar van de renstal Lotus. Sutil raakte aan het eind van het seizoen zijn plaats in Team Force India kwijt. Hij kreeg geen nieuw contract bij een ander team. Het weer zonnig en droog. Het is min 3 in het noordoosten en rond het vriespunt in het zuidwesten. Bij een stevige oostenwind voelde het schraal aan. Vanavond gaat de temperatuur snel naar beneden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort.